10 uur. Dit is Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Er zijn grote veranderingen nodig voor de melksector, zegt de Rabobank... die veel boeren als klant heeft, in Dagblad Trouw. Volgens de bank dreigt een derde van de melkboeren in geldproblemen te komen... door de aanhoudend lage melkprijs. In drie jaar tijd is de prijs van een liter melk gedaald van 43 naar 28 cent. De Rabobank zegt dat daarom veel moet veranderen in de melksector. Bewoners van vinex scheiden minder dan stellen die ergens anders wonen. Volgens het CBS blijven partners in vinex in tegenstelling tot wat vaak wordt gedacht, juist langer bij elkaar. Het verschil komt doordat in vinex relatief veel startende gezinnen wonen met kinderen, een hoog inkomen en een koopwoning. Die zijn meer met hun toekomst bezig en minder geneigd om te scheiden. Van de tien grootste Vinex-wijken zijn de minste scheidingen in Houten. In de Amsterdamse wijk Eiburg gaan relatief het meeste aantal stellen uit elkaar. De scheidingskans ligt daar zelfs boven het landelijk gemiddelde. 271 Russen mogen toch meedoen aan de Olympische Spelen, heeft het Internationaal Olympisch Comité besloten. Een paar weken geleden bleek dat Rusland een groot dopingprogramma had, Uiteindelijk is naar alle sporters gekeken en besloten dat 118 Russische sporters niet mee mogen. Onder andere de atleten en gewichtheffers mogen niet in actie komen in Rio. De Olympische Spelen beginnen vanavond. De aanslag in Nice heeft nog een leven geëist. In het ziekenhuis bezweek een man aan zijn verwondingen. Het dodental staat daarmee op 85. Het slachtoffer was een Franse psycholoog van 56. Zijn vrouw en zoon werden doodgereden op de boulevard van Nice.